6 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Nederland. De militairen in Mali werken in VN-verband aan de veiligheid en stabiliteit in dat land. De coalitiepartijen willen voorkomen dat de krijgsmacht te veel hooi op de vork neemt... omdat mogelijk de missie naar Irak wordt uitgebreid. Om nieuwe missies te bemensen moet de missie in Mali worden afgebouwd. Dat gebeurt in fases. Waarschijnlijk komen de laatste militairen in juni volgend jaar naar huis. Minister Slop wil dat middelbare scholen snel samenwerken om problemen te voorkomen door het fors teruglopend leerlingenaantal. Over 12 jaar telt het voortgezet onderwijs ruim 113.000 minder scholieren. dat kan leiden tot lege klaslokalen, boventallig personeel en zelfs faillissementen. Slop schrijft aan de Tweede Kamer dat schoolbesturen haast moeten maken met een gezamenlijke regionale aanpak. Hij zegt dat dat bij het primaire onderwijs al goed heeft gewerkt. Het kabinet noemt de ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim een stap in de goede richting. Tegelijkertijd zegt premier Rutte dat er geen deal is gesloten met concrete afspraken, terwijl het juist om de uitvoering van afspraken gaat. Nederland wil dat Noord-Korea zijn kernwapens volledig opgeeft, controleerbaar en onomkeerbaar. In de zaak Nicky Verstappen hebben nog niet alle opgeroepen mannen gereageerd op de oproep om vrijwillig DNA af te staan. Een groep rechercheurs is zo'n 3000 mensen aan het bellen en maakt als ze toestemmen een afspraak om DNA af te nemen. En de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui gaat na het WK verder als trainer van Real Madrid. De Spanjaard van 51 volgt Zinedine Zidane op bij de club die de laatste drie edities van de Champions League won. Lopetegui tekent een contract voor drie jaar in Madrid.